Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen... dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land eist onder meer garanties van de VS en de NAVO... dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. De eerste buitenlandse noodhulp heeft Tonga bereikt. Zowel Australië als Nieuw-Zeeland hebben militaire transportvliegtuigen gestuurd met hulpmiddelen... en dat van Nieuw-Zeeland is inmiddels geland. Door een vulkaanuitbarsting in zee afgelopen zaterdag... was de belangrijkste luchthaven bedekt met een laag as. Volgens de VN is ruim 80% van de bevolking... op de een of andere manier getroffen door het natuurgeweld. Australië heeft ruim een half miljoen euro uitgetrokken voor noodhulp. Maar ook zijn er schepen met hulpgoederen vanuit Australië en Nieuw-Zeeland onderweg. En die worden vrijdag verwacht. Het internationale Rode Kruis is deze week doelwit geweest van een grote cyberaanval. Volgens de hulporganisaties zijn mogelijk de gegevens van meer dan een half miljoen mensen buitgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen, maar ook om mensen die op zoek zijn naar familieleden... die ze door een ramp of conflict situatie uit het oog zijn verloren. De informatie is afkomstig van minstens 60 Rode Kruisverenigingen wereldwijd. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of er ook hier informatie is gestolen. Onduidelijk is nog wie er achter die cyberaanval zit en wat het eventuele motief is. De Nederlandse zaalvoetballers hebben de eerste wedstrijd op het EK gewonnen. In Amsterdam werd Oekraïne met 3-2 verslagen. Zondagmiddag speelt Oranje de tweede poolwedstrijd... tegen de regerend Europese wereldkampioen Portugal. Het weer, opklaringen met kans op winterse buien. Temperatuur ligt nu tussen de 0 en 3 graden.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 Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start All that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well.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 De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Op een persconferentie waarschuwde Biden Rusland ook voor strenge sancties als dat gebeurt. De Vrije Universiteit in Amsterdam zet de subsidie uit China stop... voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Het onderzoeksteam kreeg jaarlijks zo'n 250.000 euro... van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de communistische partij. Het internationale Rode Kruis is getroffen door een grote cyberaanval. Mogelijk zijn de gegevens van meer dan 500.000 mensen buitgemaakt. Het Nederlandse Rode Kruis onderzoekt nog of er ook hier informatie is gestolen. Het weer, regelmatig zon, maar ook buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt 4 tot 6 graden. Door de noordwestwind voelt het kouder aan. wish I was your wife 6.9 inside her shell. knows I've got to breathe.